Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In Berlijn demonstreren nog steeds duizenden mensen tegen de coronamaatregelen. De Duitse politie zegt dat er op het hoogtepunt 17.000 mensen op de been waren. Maar volgens de organisatie waren het er veel meer, ongeveer een miljoen. De meeste demonstranten hielden geen afstand en droegen geen mondkapje. Tegen de organisatie is aangifte gedaan. De politie heeft nog niet op grote schaal ingegrepen... wel zijn her en der betogers weggedragen. In Israël wordt opnieuw door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. De betogers zijn ontevreden over de manier waarop de coronacrisis wordt aangepakt. Ook vinden ze dat premier Netanyahu moet aftreden vanwege de corruptiezaak waarin hij verwikkeld is. Epicentrum van de demonstratie is de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem. Maar er staan ook honderden demonstranten bij zijn privéverblijf aan de kust. De Israëlische president Rivlin maakt zich grote zorgen over de onrust. Hij vreest voor een politieke moord, net als in 1995. Een Spitfire-vliegtuig met daarop duizenden namen van zorgmedewerkers... is vanmiddag over 20 ziekenhuizen in Groot-Brittannië gevlogen... als bijzondere dankbetuiging voor alle zorgmedewerkers. Op de vleugel stond met grote letters bedankt NHS. Met de actie willen de initiatiefnemers geld ophalen voor de NHS... de gratis gezondheidszorg in het land. Britten kunnen voor ongeveer 11 euro de naam van een zorgmedewerker aandragen. Dat heeft inmiddels al ruim 20.000 euro opgebracht. De komende maanden vliegt de Spitfire over andere ziekenhuizen. De Belg Wout van Aert heeft de wielenkoers Strade Bianca gewonnen. Onder zware omstandigheden koersten de deelnemers onder, over 184 kilometer naar Siena. Davide Formolo won de strijd om de tweede plek van Maximilian Schachmann vandaag won Annemieke van Vleuten bij de vrouwen. De Strade Bianca is de eerste World Tour wedstrijd in bijna vijf maanden. Het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het snel af. Vannacht opklaringen met een minimum rond de 15 graden. Morgen geregeld zon, maar kan er verspreid over het land ook een bui ontstaan.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 Is that true? it feels like that sometimes. Really? And do you like being known as the undisputed queen of disco? Yeah, I, you know, it's nice being called the queen. queen. Broadcasting worldwide. Yeah, any of these uh, It's intense. queen of disco. Undisputed queen of disco. Undisputed queen of disco. Undisputed queen of disco. Undisputed queen of disco. Floyd. they're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yeah. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve.